Annette Schut met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie haalt hard uit naar de Amerikaanse president Trump... en zijn besluit om uit de organisatie te stappen. In de verklaring laat de WHO weinig heel van Trumps redenering. Zo stelt de gezondheidsorganisatie dat de president leugens verspreidde. Hij zei onder meer dat de WHO heeft gefaald tijdens de coronapandemie. Volgens de organisatie is daar niks van waar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben tot ongeveer middernacht onderhandeld over het coalitieakkoord voor het minderheidskabinet. Straks om half elf gaan de partijen weer om tafel. D66-leider Jette zei na afloop dat ze wel al heel ver zijn. VVD-leider Jessel Gus zou later vandaag naar de Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam gaan... maar dat heeft ze afgezegd om in Den Haag verder te onderhandelen. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn veel evenementen afgelast... naar aanleiding van de aanhoudende onrust. Volgens CNN zijn sportwedstrijden uitgesteld... en zijn musea en theaters dicht. Een theater zegt het besluit te hebben genomen... uit veiligheid voor de medewerkers... en uit respect voor een vermoorde medebewoner. In Minneapolis werd gisteren een man gedood... door agenten van de federale politie. Daarna verzamelde zich een boze menigte... In de stad waren al protesten nadat een vrouw werd doodgeschoten door een agent van de immigratiedienst. De jongen van 16 die afgelopen donderdag werd gedood in Den Hoorn bij Delft... is om het leven gebracht door missteken. Eerder zei de politie dat er een melding was geweest van een mogelijk schietincident. Voor mogelijke betrokkenheid bij zijn dood zit een 18-jarige man uit Rijswijk vast. Hij werd een paar uur na het incident opgepakt.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 De lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje. En een ander berg liedje. Al die brand van het heelal. eens horen. Die jou jubelen door het de lente brengen overal. Liedje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal. Zoals op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente brengt overal. Het liedje en het andere een liedje En het ander echt een liedje. Al die pracht van het heelal. alone and you ain't right for sure.